Kasper Meijer met het NOS-journaal. De voormalige Russische vicepremier Arkadi Dvorkovits heeft de oorlog in Oekraïne afgekeurd. Dat deed hij in een interview met een Amerikaans tijdschrift. Oorlogen zijn het ergste wat je kan overkomen in het leven, ook deze oorlog, zei hij. Dvorkovits is een van de weinige prominente Russen die de oorlog veroordeelt. In Rusland is het verboden om de woorden oorlog en invasie te noemen... En critici die volgens Rusland valse informatie verspreiden... riskeren een gevangenisstraf tot 15 jaar. De oorlog in Oekraïne bedreigt de wereldwijde voedselvoorziening... en vormt een gevaar voor de armste landen in de wereld. Daarvoor waarschuwen de Verenigde Naties. Meer dan 40 armere landen, voornamelijk in Afrika... importeren zeker een derde van hun tarwe uit Oekraïne en Rusland. Sommige landen zelfs meer dan de helft, zoals Egypte, Sudan, Somalië en Jemen... Oekraïne wordt ook wel de graanschuur van de wereld genoemd. Na Italië, Frankrijk en Duitsland heeft ook Spanje een miljoenenjacht van een Russische oligarch aan de ketting gelegd. In Barcelona werd beslag gelegd op de Valerie van wapenfabrikant Sergei Tsemezov. Het schip zou een waarde hebben van 140 miljoen euro en is 80 meter lang. In een televisieinterview zei de Spaanse premier Sanchez dat de komende tijd meer inbeslagnamen zullen volgen. De EU-landen zijn het eens over een vrouwenquotum in de Europese bedrijfstop. Over uiterlijk vijf jaar moet de raad van commissarissen van een groot bedrijf voor minstens 40% uit vrouwen bestaan. Voor raden van bestuur moet dat een derde zijn. Er wordt al jaren gepraat over een Europees vrouwenquotum. De EU-landen en het Europees parlement moeten nog wel onderhandelen over hoe de regels er precies uit gaan zien.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 Na woensdag gaat het snel en schiet het lekker op. Al heb je dan nog stiekem last van een droge strot. Het is al afgesproken, op vrijdag gaan we weer. Want dan begint het weekend en gaan we weer tekeer. Niet zeuren om een rondje, er wordt gewoon besteld. Na ieder glas dan zingt het hele stel is nog zeker niet de laatste, want wij gaan door tot morgen vroeg. Al is er in de hemel voor iedereen op bier, je leeft nog steeds op aarde, dus zinken wij je hier. Dit is nog zeker niet de laatste, we gaan nog langer niet naar huis. Maar zoals de hagel kraaien, doen wij het dicht wel uit en zingen wij nog één keer. in de hemel voor iedereen op hier. Je leeft nog steeds op aarde, dus drinken bij je dieren Dit is toch zeker niet de laatste.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 van Zandvoort, op 106.9 FM. what's wrong gelijk ondersteboven Misschien klinkt het idioot Ik loop me uit te slopen Doe dit normaliter nooit Zo achter mijn gevoel aanlopen We stonden ogen nog Je had me bij hallo Ik zag je staan en ik dacht Hallo Je kwam dichterbij en je zei Hallo Ja ik was verkocht het voelt zo vreemd Maar toen ik in je ogen keek Zo van slag ben ik nooit geweest Het moment is hier, daar staan we dan Zonder plan en het ijs dat breekt Ja, je had me bij hallo Gelijk ondersteboven Misschien klinkt het idioot Ik loop maar uit de sloven Doe dit normaal lieten nooit Zo achter mijn gevoel aanlopen We stonden oog